Maar supermarkten daar zijn niet van plan om echt te handhaven. En ze zijn niet de enige, zegt vakbond FNV. Het is nu soms al geen pretje. Veel winkelmedewerkers maken geregeld mee dat klanten agressief reageren. Bijvoorbeeld ehm, als ze erop gewezen worden om een mandje mee te nemen of om afstand te houden tot scheldpartijen aan toe. En dat is ontzettend vervelend. Bij het Rijksmuseum denken ze er anders over. Daar zijn mondkapjes vanaf morgen verplicht. Ook Kruikenstad zet een streep door carnaval. Volgend jaar is er in Tilburg geen optocht en ook alle andere feesten gaan niet door. Wel worden er alternatieven bedacht, zoals livestreams. En vanavond vergaderen tientallen carnavalsverenigingen uit Brabant... over wat er wel en niet mogelijk is in februari. In de Franse Alpen proberen ze duizenden schapen te redden. De beesten kwamen vast te zitten door flinke sneeuwbuien de afgelopen dagen. Met sneeuwschuivers proberen boeren de dieren nu te bevrijden, maar ze moeten opschieten. Er is bijna geen eten meer en wolven hebben al meerdere schapen aangevallen. Jos B. staat in Maastricht opnieuw voor de rechter. Hij wordt ervan verdacht dat hij het jongetje Nicky Verstappen in 1998 heeft ontvoerd, misbruikt en gedood. Gisteren liet Jos B. voor het eerst van zich horen en vertelde hij dat Nicky Verstappen al dood was toen hij hem vond. Maar nu houdt hij zijn mond, vertelt verslaggever Matthijs van de Wiel. Gistermiddag zei hij eigenlijk eh, na, na de lunchpauze al, al niks meer. En vanochtend ook niet meer. Ook niet toen de rechter vroeg, ja, u heeft er een nachtje over kunnen slapen. Heeft u nog wat toe te voegen aan wat u gisteren ons vertelde? Nee, zei Jos B., die zich op het eh, zwijgrecht beriep maar de rechter heeft nog veel vragen. Zo is nog steeds niet duidelijk hoe het kan dat er DNA-sporen van Jos B. op de onderbroek van Nicky Verstappen zaten. Het weer. Op veel plekken is het grijs en regenachtig. Al kan van het westen uit ook af en toe de zon tevoorschijn komen. Het is een graad of 17. Morgen begint droog, maar later neemt de kans op regen weer toe. Aan de temperatuur verandert weinig. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland al de hele ochtend technische problemen op de A9 Amstelveen richting Diemen.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 Would you be here with me forever, ever, ever? Waking up all alone ain't better, better, better. Every time I go the wrong way, you turn me back around. Turn me back like, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Forever, ever, ever, ever. Do you wanna look at me forever? do you see us in Vegas pushing a Monte Carlo? Bet that money on baby, bet she don't leave me, on no See them he wears in the desert, look like a lake in the sand Would you watch the sun burn? Now we're made forever, ever, ever, ever You still intimidate me, keep me up on my toes now Better man what you made me, made me aware of what I was missing Been missing the way you give me envision, baby. Never thought I'd settle down, reckon I lied to myself I was busy focusing on being by myself Set my feelings to the side, they all got dusty on a shelf You wiped them down when I had nothing left Could you be here with me forever, ever, ever Would you be here with me forever, ever, ever Waking up all alone ain't better, better, better Every time I go the wrong way, turn me back around Turn me back like whoa, whoa forgive me forever, ever, ever When you asked me if I cheated, I said never What are you willing to do to stay together? How many times we gonna break up for the summer? How many times we gonna try to call my mother? Girl, you killing me, I don't wanna act like I can fix this I don't wanna be the one that changed your section with me forever, ever, ever. Waking up all alone ain't better, better, better. Every time I go the wrong way, you turn me back around. Turn me back like, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Forever, ever, ever, ever. Do you wanna look at me forever? I'm gonna love you till my dying day. You wake up, you facing my chest, your favorite hiding play. Your roof is gone as we're driving out the private gate. Counting the stars with our last name on the license plate. Whoa, oh, oh. oh. I lied to myself by trying to be here all alone. When I leave, it's popping now, it's just never the long. Set my feelings aside, let's settle down. Every time I go the wrong way, you turn me back around. Turn me back like whoa, whoa, whoa. oh, oh, oh, Forever, ever, ever, ever Do you wanna look at me forever, ever, ever Would you be here with me forever, oh, ever? Oh. Would you be here with me forever, oh, ever? Oh. Waking up all alone ain't better, better, better Every time I go the wrong way you turn me back around Hete zomer met ZFM Zon, zee, zandvoort en is Yeah, come on. Dance for me, baby. <laughs> yeah. Uh-oh, you feel like? Alright. Come on, don't stop now. You done did it. wachtplaats. Ook in de zomer. CFM. zijn geschapen voor elkaar. Tot op die dag zal ik alleen maar fluisteren. Ik wacht op een teken van jou, een blik of een gebaar.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 Supermarkten gaan klanten zonder mondkapje niet weigeren. De koepelorganisatie van supermarkten, CBL, zegt dat het een keus van de klant zelf is. Ook de HEMA houdt dat beleid aan. Personeel van HEMA wordt wel verplicht om een mondkapje te dragen. Het Republikeins Genootschap begint de rechtszaak over de macht van de koning. Ze vinden dat een koningshuis met erfopvolging niet past bij een democratie. De politie heeft op 17 plaatsen invallen gedaan op zoek naar drugsproducenten. Zes mensen zijn aangehouden. Het onderzoek concentreert zich rond een bedrijf in Tilburg... dat gespecialiseerde laboratoriumketels maakt voor drugslabs. Het weer in het oosten en noordoosten lange tijd bewolkt en nog wat regen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt vanmiddag 16 tot 18 graden.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 Cause I like the way you move like put you in the mix. Hey. Eh? Alright, okay. I'ma love you all kind of ways. Boy, you got me caliente when you call me mama. See Alright, uh huh. Boy, you got me saying ooh la la.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 Eh. Sacudolo, make me a zombie. Eh. Girl, make me sweat like wasabi. Eh. I know I got you wet like tsunami. I wanna make you my princess. Where you wanna go? What in Cheshire? Give me that mundo to impress ya.